Drie uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zes agenten gewond geraakt bij een schietpartij. De agenten waren afgekomen op een melding over een drugzaak toen ze werden beschoten. De schutter heeft zich verstopt in een huis en mogelijk ook agenten gegijzeld. Agenten proberen ondertussen met de schutter te onderhandelen... maar dat heeft nog geen resultaat gehad. De politie heeft nieuwsmedia gevraagd geen beelden uit te zenden van de politieactie... en waarschuwt dat er nog altijd wordt geschoten. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. In het westelijk deel van de Oostenrijkse Alpen is een Nederlander zwaar gerond geraakt na een val. Volgens lokale media wordt gevreesd dat de 67-jarige man daarbij verlamd is geraakt. Het slachtoffer viel gistermiddag tijdens een wandeling zo'n 15 meter naar beneden... en kwam terecht in rotsachtig gebied. Een toevallig passerende arts verleende eerste hulp... waarna het slachtoffer met een helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. De aandelenkoersen op Wall Street zijn gisteren in rap tempo gedaald. De Dow Jones en de technologiebeurs Nasdaq zijn in Amerika met een verlies van ruim drie punten gesloten. Eerder vandaag sloten de Europese beurzen ook al dik in de min. Dat komt door de lage rente en de onzekerheid over de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook het nieuws dat de economie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk krimpt helpt niet. De Canadese premier Trudeau heeft het gezag van justitie ondermijnd... toen hij dit voorjaar probeerde om de vervolging van een groot bouwbedrijf tegen te houden. Dat oordeelt een speciale toezichthouder van het parlement. Het bouwbedrijf zou zich in Libië schuldig hebben gemaakt aan corruptie. De Canadese justitie wilde daarom vervolging instellen tegen de zin van Trudeau. Die was bang dat het bedrijf uit Canada zou vertrekken. Het weer vanuit het zuidwesten trekt regen over het land... en de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 15 graden.